Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 4 miljoen euro aan schadevergoeding betalen... aan de ouders van een jongetje die omkwam bij een schietpartij. De jongen van zes kwam om het leven bij de schietpartij op de Sandy Hook basisschool in 2012. Alex Jones zei na afloop dat het bloedbad een hoax was en niet echt was gebeurd. De ouders van de jongen eisten een schadevergoeding omdat ze jarenlang werden lastiggevallen... en met de dood werden bedreigd door aanhangers van de complotdenker. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. En daarmee zijn verdere acties van de baan. De grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens 325 euro per maand en daarna nog eens 2,5 in drie stappen. De vakbond was sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging. Vorige week staakte het grondpersoneel... waardoor ruim duizend vluchten geschrapt moesten worden. De VS heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot nationale noodtoestand. De Amerikaanse overheid hoopt daarmee het bewustzijn over het virus te vergroten... en extra geld vrij te maken om verdere verspreiding tegen te gaan. Eerder riepen de staten New York, Californië en Illinois ook al de noodtoestand uit vanwege apenpokken. Sinds mei zijn er in de VS ruim 6600 gevallen van apenpokken vastgesteld. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery... denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames.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 En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen spelen waar ik ook strand. Want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus na. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. yourself. Je zit het 9.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 I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. T-shirts hella dope And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope.